Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de derde dag op rij is het erg onrustig in Israël. Het Israëlische leger heeft raketten afgevuurd op een Palestijnse militaire groep in de Gaza-strook. Zij zouden op hun beurt weer raketten afvuren richting Israël. Er zouden tientallen doden zijn gevallen, gevallen onder wie een hoge commandant, zegt correspondent Ties Brok. Dat is Galet Mansour, dat is al de tweede hoge commandant die is gedood de afgelopen dagen bij die bombardementen van Israël al zaterdag de eerste. En gisteravond dus de tweede. En met die tweede commandant heeft Israël dus al flinke klappen uit weten te delen aan islamitische jihad. Een groepering die ze zien als een terroristische organisatie. Ook Europa ziet dat zo, de EU. Zonder dat er in Israël ook maar één dode te betreuren is tot op heden. Er is al tientallen jaren lang oorlog tussen Israël en Palestina. Beide, beide willen ze onder meer de Gazastrook in handen hebben. Er zijn gisteren tijdens de Kennel Pride 24 mensen opgepakt. 13 mensen bestuurden een boot onder invloed. 6 verdachten zouden zakken hebben gerold. En vijf mensen werden aangehouden voor dronkenschap. Volgens de politie zijn er geen grote incidenten gebeurd. De Nederlandse voetballer Donny van Ypres ligt in een ziekenhuis in Moldavië... na een botsing met de keeper van de tegenstander. Hij raakte daarbij bewusteloos en vecht volgens zijn huidige Moldavische club FC Zimbru voor zijn leven. De speler speelde eerder onder meer voor Telstar en Go Ahead Eagles. En de voetbalfans van FC Volendam zijn er helemaal klaar voor. De eerste eredivisiewedstrijd voor de Volendammers is begonnen. Vorig seizoen promoveerde de club na 14 jaar. En het is gelijk een verre trip voor de uitwedstrijd. Ze spelen tegen FC Groningen, maar de fans zijn erbij. Het is het mooiste, hè? Tegen de grote clubs. Dus eh, meer spanning. Bier, feest en eh, hopen op de overwinning natuurlijk. Het hier even naar uit, hè? 14 jaar op gewacht. Het is weer de eredivisie, de grotere clubs, volle stadions, leuke sfeer, meer sports mee. Dus ja, je kijkt gaan echt naar Dat is gewoon prachtig, toch? Volendam en Groningen zijn niet de enigen die vandaag aan de bak moeten. Vitesse speelt tegen Feyenoord. NEC FC Twente staat op het programma. En eind van de middag trapt AZ af tegen Go Ahead Eagles. Het weer, lekker zonnetje overal vandaag. Het wordt zo'n 20 graden aan zee. In het binnenland kan de temperatuur oplopen tot 25.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 kennen de slags, we kennen van vellen. Ook wij kennen barres in training, skin express in Mabella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus is ze de shoes, Shara, Nikki en ook Isabella. Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, umbrella, ella. Ponme en umbrella, ella. Ponme en umbrella, ella. Ponme en umbrella, ella. Ponme en umbrella, ella. Ponme en umbrella, Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn maar als het weer niet mee zit Ik zit mijn zit op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. niet thuis, zijn mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van maar die move die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik kon niet stoppen, we kennen de slag Ze kennen van Villa. Ook wij kennen badders in training, skin, expressie, maar bij ja. Ook ik en een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus die de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Oh fella, we kennen van Vella. Ik had die regen pas hier op mijn ambarella.